Carmen Verheul met het NOS journaal. In het lijsttrekkersdebat van de afgelopen avond kwam het naast de woningmarkt ook tot felle woordenwisselingen over het inkomensbeleid. PvdA-leider Cohen noemde Rutte van de VVD een tovenaarsleerling. Volgens Cohen stelt Rutte de gevolgen van de bezuinigingen voor de inkomens te rooskleurig voor. GroenLinks-leider Halsema zei dat mensen met lage inkomens bloeden bij de VVD. Rutte noemde dat onzin. Voorman Rauwvoet van de ChristenUnie zei onder meer dat het CDA te fors bezuinigt op de zorgtoeslag. Amnesty International wil dat meer landen zich aansluiten bij het internationaal strafhof in Den Haag. Met name belangrijke economieën als China, India en Rusland zouden het goede voorbeeld moeten geven op het gebied van mensenrechten, zo staat in het jaarboek. Amnesty wil dat landen rekenschap afleggen voor hun daden. En ook zouden ze ervoor moeten zorgen dat daders van ernstige misdrijven overal ter wereld kunnen worden vervolgd onder internationaal recht. Amnesty heeft het afgelopen jaar mensenrechten schendingen gerapporteerd in 159 landen. Martelingen en andere vormen van mishandeling kwamen voor in zeker 111 landen. De gemeenteraad van Maastricht heeft ingestemd met een reddingsplan voor voetbalclub MVV. De gemeente koopt stadion De Geuzelt voor 1,8 miljoen euro en laat een schuld van 1,7 miljoen euro vervallen. Een van de voorwaarden is dat er een nieuw bestuur komt en dat MVV schuldenvrij wordt. En dat betekent dat ook andere schuldeisers, behalve de fiscus, hun vorderingen op MVV moeten kwijtschelden. Als een van de schuldeisers dat niet doet, dan gaat de club toch failliet. Uiterlijk 1 juni moet er duidelijkheid zijn over de situatie van MVV. En dan besluit de KNVB of de club voor het volgend seizoen een licentie krijgt. Het weer. Vannacht bewolkt, droog en het koelt af tot een graad of 7.